Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In een gebouw van de Universiteit Utrecht heeft de politie vanmiddag urenlang gezocht naar een gewapende man. De politie kwam met specialistische eenheden naar de Uithof, maar de man werd niet gevonden. Een gebied rond de botanische tuinen werd afgezet en een gebouw werd ontruimd. Ook reed er geen openbaar vervoer in de omgeving. Het onderzoek is nog niet afgerond. De politie wil weten wie de meldingen heeft gedaan. Die waren volgens een woordvoerder aanleiding genoeg om ze serieus te nemen. Bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen op de N62 in Zeeland zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij Nieuwdorp in de gemeente Borselen. Hulpdiensten zijn uitgerukt om mensen uit de bus te halen. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dertien passagiers raakten licht gewond. De andere passagiers zijn met een vervangende bus naar een opvanglocatie gebracht. Daar zijn ze opgevangen door het Rode Kruis. De Europese Commissie heeft Google een boete van bijna 3 miljard euro opgelegd. Het Amerikaanse techbedrijf heeft volgens Europa de concurrentieregels rond online advertenties geschonden. Brussel zegt dat Google misbruik maakte van zijn positie door eigen advertenties een concurrentievoordeel te geven. En dat mag niet. Google vindt de boete onrechtmatig en heeft meteen gezegd in beroep te gaan. Danny Blind gaat stoppen als lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij blijft nog wel aan tot er een vervanger is gevonden en benoemd, meldt de club. Blind zegt in een reactie dat hij zijn aandacht op andere zaken gaat richten. Blind zat sinds 2018 in de raad als voetbalcommissaris. Hij onderbrak die periode twee jaar toen hij assistent bondscoach van het Nederlands elftal was. Als speler kwam hij 493 duels uit voor Ajax. Later was hij onder meer technisch directeur en trainer bij de club. Het weer. Vanuit het westen opklaringen. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Morgen veel zon en af en toe wat wolken bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. one 106.9 FM. that will fade. Now the choice is made. I am so lonely. Can you feel?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 She wakes up to my kiss, and I say it's alright. deserves it all van Zandvoort. Dit is ZFM.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 啊。 these arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze of I don't care how you get here, just get here if you can. but you better